maar dat reizigers daar ook last kunnen hebben van de staking. Het komt erop neer dat er vooral treinen zullen rijden in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Vakbonden en NS komen er maar niet uit in de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Vakbonden willen er 6% meer salaris bij voor NS-personeel. Het spoorbedrijf wil niet verder gaan dan 2,5%. Duizenden mensen van over de hele wereld zijn aan een vredesmars begonnen naar het grensgebied bij Rafah. March to Gaza heet de actie. Ze protesteren daarmee tegen het geweld van Israël in Gaza. Zo'n 100 Nederlanders doen mee. Op Schiphol vertrokken ze vanmiddag richting Egypte. Vanaf daar zullen ze naar de grens met Gaza lopen. Een van de Nederlanders die dat gaat doen is Faisal. Tweeënhalve dag gaan wij lopen naar Rafah, naar de grensovergang. We blijven op Egyptische grond. Eh, daar zullen wij dan ook een, eh, een sit-in gaan houden van een dag of twee. Hopelijk om zo ons statement te kunnen maken, om de aandacht te kunnen vestigen, om hopelijk ook internationale druk te kunnen creëren, eh, om eh, zodanig eh, de hulpgoederen naar binnen te kunnen laten. Aan de March to Gaza doen ongeveer 3000 mensen mee uit 33 landen. En de operatie aan de arm van prinses Amalia is goed verlopen. De prinses brak gisteren haar bovenarm bij het paardrijden. Vanwege de operatie gaat het halfjaarlijkse fotomoment van de koninklijke familie morgen niet door. Koningin Maxima heeft twee evenementen afgezegd om bij haar dochter te zijn. En koning Willem-Alexander zegt tegen RTL Nieuws dat hij zijn dochter heel stoer vindt. Ik kan wel zeggen dat ik eh, zeer onder de indruk van haar was hoe, eh, hoe stoer ze was. Met immense pijn. En dat ze het eh, heel gelaten genomen heeft. En eh, van ja, het is eh, heel handig geweest van me, maar... Eh, en ze draagt het heel, heel, heel stoer. Dus we zijn heel trots op haar hoe ze gisteren de operatie doorstaan heeft. En gelukkig gaat het goed met haar. Hoe het nu gaat, weet ik niet. Ik hoop er vanavond weer te zien. Dus uh, dank u wel. Prinses Amalia moet nog tot morgen in het ziekenhuis blijven. Het weer zonnig, graad of 20.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 tussen Knopend Hoek en de afrit IJmuiden. Je staat daar drie kwartier in de file. De verbindingsweg naar de A9 is daar dicht. De andere kant op ook heel veel verdraging op die A5... tussen de aansluiting met de A10 en Knopend Raasdorp... ook drie kwartier extra reistijd. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. 40 minuten vertraging. Bij Haarlem is een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht en dat blijft ook voorlopig zo. Op de A10 Noord is het erg druk tussen Durgerdam en Landsmeer.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 On my knees, begging you please. I'll do anything Come on, baby. Come on. If you think you can rock my world, bring all the girls to the men with clout, and then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you nothing in the world that I can't do. Say we get together tomorrow at two. I wanna get with you. Wanna get with you. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Thank you.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 De Poolse premier Tusk heeft een vertrouwensstemming in het parlement overleefd. Na het verlies van de kandidaat van zijn partij bij de presidentsverkiezingen vorige week... wilde hij weten of zijn regering nog voldoende steun heeft. In het criterium du Dauphiné heeft de Belg Remco Evenepoel de tijdrit gewonnen. Hij was 20 seconden sneller dan de Deen Jonas Vingegaard. Door de overwinning gaat Evenepoel ook aan de leiding in het algemeen klassement. Het weer droog en 19 tot 23 graden. Morgen tropisch warm en zonnig met temperaturen tot 30 graden.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 you have known better To lie to one as beautiful as you Yeah, I should have known better To take a chance on ever for granted all along. I'm trying to explain where I went wrong. I just don't know.